12 Ember Brandsen met het NOS-journaal. Nederlandse politiemensen gaat morgen enkele koffers van MH17-inzittenden ophalen in een dorp in het rampgebied in Oost-Oekraïne als het veilig genoeg is, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. De koffers zouden zijn gevonden door bewoners. Een Nederlandse nabestaande van vlucht MH17 is op eigen gelegenheid naar het rampgebied gereisd. De man is op zoek naar sporen van zijn nichtje, ze is nog niet geïdentificeerd. De Spaanse verpleegkundige die nog altijd in Madrid in het ziekenhuis ligt omdat ze besmet is met ebola lijkt virusvrij te zijn. Dat heeft een bloedtest uitgewezen. Een tweede test moet volledige zekerheid geven. Vijftien mensen in Spanje liggen nog in quarantaine omdat ze contact hebben gehad met de vrouw. Er liggen nog drie mensen in het ziekenhuis omdat ze mogelijk besmet zijn. Minister Opstelten komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel om harder te kunnen optreden tegen computercriminaliteit. De minister wil dat het OM en de politie kunnen inbreken op computernetwerken, ook in het buitenland. De wet moet het ook mogelijk maken om gegevens op afstand over te nemen en communicatie af te tappen. Voor de kust van Stockholm wordt niet gezocht naar een Nederlandse onderzeeër, zegt de Nederlandse marine. Zweden begon vrijdag een zoekactie met schepen, helikopters en zo'n 200 militairen vanwege een buitenlandse onderwateroperatie. Vandaag waren er berichten in een Zweedse krant dat het om een Nederlandse onderzeeër zou gaan. Volgens de Nederlandse marine is dat niet waar. De Belgische kerncentrale Tiange 1 op zo'n 40 kilometer van Maastricht wordt vannacht opnieuw opgestart na een onderhoudsbeurt. Het duurt nog een paar dagen voor de centrale op volle toeren draait. Het was de bedoeling dat de centrale pas in november weer zou draaien, maar de reactor is hard nodig om het stroomtekort in België op te vangen.